Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. pbw leider Van der Plas begrijpt de keuze van Kaag om de politiek te verlaten. Op Twitter schrijft Van der Plas dat ze zich goed kan voorstellen dat ze voor haar familie kiest. In een interview met Trouw zegt Kaag dat ze niet opnieuw lijsttrekker van D66 wil worden... omdat ze het werk te belastend vindt voor haar gezin. Het heeft te veel van hen gevraagd, zegt Kaag. Ze blijft nog wel aan als demissionair minister van Financiën. Bij een Russische droneaanval op Kiev is vannacht één dode gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad. Ook raakten vier mensen gewond. De drones zouden door de Oekraïense luchtverdediging uit de lucht zijn geschoten. Daarna zou puin naar beneden zijn gekomen, waardoor gebouwen beschadigd raakten en op meerdere plekken brand uitbrak. Het is de derde nacht op rij dat Kiev bestookt wordt door Russische drones. Bij protesten in Kenia zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Ook zouden 53 kinderen naar het ziekenhuis zijn gebracht... omdat er traangas in een schoolgebouw was gegooid. In diverse steden in Kenia wordt geprotesteerd tegen belastingverhogingen. Die zouden nodig zijn om schulden af te betalen en banen te creëren... maar voor veel Kenianen was het leven al te duur. De protesten begonnen vreedzaam, maar liepen uit op rellen. Vorige week kwamen bij protesten ook al zes mensen om het leven. Het weer, vooral in het westen en noorden nog wat regen.